Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een groep huisartsen gaat morgen symbolisch een motie van afkeuring op de deur van de Gezondheidsraad plakken, meldt Nieuwsuur. Ze zijn boos over het besluit om het AstraZeneca-vaccin niet meer te geven aan mensen jonger dan 60 jaar. De huisartsen noemen dat advies schadelijk. Volgens hen veroorzaakt het onnodige paniek. Ze zeggen dat de kans op complicaties van het AstraZeneca-vaccin zeer zeldzaam zijn en dat de beslissing leidt tot een veel grotere gezondheidsschade. Bijna de helft van de eerste lading Janssen-vaccins gaat naar ziekenhuispersoneel dat in direct contact staat met patiënten. Dat heeft het missionaire kabinet bekendgemaakt. Maandag worden ongeveer 80.000 doses geleverd. Daarvan gaan er 35.000 naar de ziekenhuizen. Met het vaccin van Janssen hoeven mensen maar één keer te worden geprikt. Deze week riepen brancheorganisaties het kabinet op om ziekenhuispersoneel sneller te vaccineren... omdat een overgroot deel nog geen vaccinatie heeft gehad. Een politieagent is in Almere mishandeld door een omstander van een woningbrand. De agent is naar het ziekenhuis gebracht. Een aantal omstanders die op de brand waren afgekomen viel hulpverleners lastig. Er is een verdachte aangehouden voor de mishandeling en er is ook een man aangehouden die verdacht wordt van brandstichting. In de eredivisie zijn vanavond vier wedstrijden gespeeld. AZ Sparta eindigde in 2-0. De Alkmaarders staan nu tijdelijk op de tweede plaats... met drie punten voorsprong op PSV en één wedstrijd meer gespeeld. Emmen won in Sittard met 3-1 van Fortuna. Daarmee hebben de Emmenaren, die maandenlang hekkensluiter waren in de eredivisie... uit de laatste zeven wedstrijden 15 punten gehaald. Pek Zwolle won met 1-0 van FC Twente. Eerder op de avond wist Heracles Almelo met 4-0 makkelijk te winnen van Willem II. Het weer. Het is regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 2. Morgenochtend regent het op de meeste plaatsen. Later wordt het vanuit het westen droog en breekt af en toe de zon door.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 Unique, you're one of a kind. Unique, you blow my mind. very unique. You know what it says? It says being one of a kind, having no like or equal or parallel. That sounds like you to me, cause baby, you dictionary, trying to find words to describe you.